Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal snijdt zijn banden met zijn bedrijven door... als hij in januari president van de Verenigde Staten wordt. Op Twitter schrijft hij dat hij zijn imperium verlaat... en dat hij zich volledig op zijn nieuwe baan wil concentreren. Hij doet dat om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Over twee weken maakt hij in een persconferentie samen met zijn kinderen bekend... hoe hij dat precies gaat doen. En dan moet ook duidelijk worden of een aantal van zijn kinderen... de taken bij die honderden bedrijven zullen overnemen. We gaan volgend jaar meer betalen voor de transportkosten van energie. Omdat de kosten voor gastransport toenemen... is een huishouden straks 13 euro per jaar duurder uit. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt berekend. De stijging van 13 euro is een gemiddelde. In sommige regio's liggen de prijzen hoger, bijvoorbeeld in Zeeland. Daar is het transport duurder vanwege het vele water. De Chinese eigenaar Wang van ADO Den Haag weet niets van het geldprobleem bij zijn club. In een interview met de NOS zegt hij dat hij nooit is ingelicht over een nieuw tekort. Vorig jaar verkeerde ADO in financiële problemen en kreeg het pas na lang aandringen geld van zijn eigenaar. Dit jaar ontstond er opnieuw een tekort en daardoor heeft de club de deadline voor de begroting niet gehaald. ADO besloot gisteren om Wang te dagvaarden omdat hij niet aan zijn financiële verplichtingen zou voldoen. Maar ook dat nieuws heeft hij volgens eigen zeggen nog niet vernomen. Judoka Dex Elmond zet een punt achter zijn topsportcarrière. Hij gaat zich volledig richten op zijn studie geneeskunde. Op zijn website schrijft hij dat het tijd wordt voor een andere witte jas. Binnenkort begint hij namelijk met de kooschappen. Elmond schrijft ook dat hij met drie EK-medailles, waaronder goud en drie WK-medailles, heel tevreden is. De 32-jarige Dex Elmond won nooit een Olympische medaille. Het weer in het noorden en midden van het land bewolking. In het zuiden schijnt de zon en de komende, de komende uren nog. Het is 3 tot 9 graden. De komende dagen veel bewolking en mogelijk een bui. Het wordt dan 6 tot 10 graden.